Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In tijd hun huis verlaten vanwege stankoverlast. Een biovergistingsinstallatie in de buurt kampte met een storing waardoor er een penetrante geur verspreid werd. De 40 bewoners werden tijdelijk opgevangen in een sporthal. Sommige mensen klaagden over hoofdpijn en misselijkheid, maar uiteindelijk hoefde er niemand naar het ziekenhuis. Na anderhalf uur kon iedereen weer naar huis. Bij gevechten in Mali zijn de afgelopen dagen zeker 47 mensen omgekomen. Het ministerie van Defensie zegt dat bij gevechten in het noorden van het land twee soldaten en 45 rebellen zijn gedood. Het nomadevolk Tuareg strijdt daar al sinds de jaren 60 voor een onafhankelijke staat. Tot voor kort vochten veel Tuareg als huurlingen voor de Libische leider Gaddafi. Volgens de regering is hun terugkeer in Mali de oorzaak van het nieuwe geweld. Het KLPD heeft gisteravond in een uur tijd 15 automobilisten bekeurd voor het negeren van een rood kruis boven de weg. De bestuurders negeerden de matrixborden op de A4 en de A44 richting Den Haag. Daar stond bij Nieuw-Vennep een vrachtwagen met pech die weggesleept moest worden. Volgens de politie veroorzaakten de 15 bekeurde bestuurders gevaarlijke situaties op de weg. De boete voor het negeren van een rood kruis is 220 euro. De FBI heeft de website megaupload.com afgesloten. Op megaupload kunnen gebruikers tegen een kleine vergoeding bestanden en video's delen. De website werd vooral gebruikt voor het illegaal verspreiden van films en series. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie zijn de rechthebbenden van die films en series ruim 500 miljoen dollar misgelopen door de website. De vier oprichters van de site, onder wie een 29-jarige Nederlander, zijn opgepakt. De Nederlander zou de programmeur zijn van Mega Upload. Het weer, vannacht buien met kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer. Langs de kust ook kans op windstoten, minima van 1 tot 5 graden. In de ochtend eerst nog buien, maar smiddags droger en periode met zon.